De Senaat moet nog akkoord gaan met het voorstel. En laten zo weinig mensen getrouwd. Niet meer dan 51% van de volwassenen is gehuwd. In de jaren 60 was dat nog 72 Verwacht wordt dat de trend doorzet vanwege de economische crisis, maar het huwelijk is voor veel Amerikanen nog wel het romantische ideaal. Dan nog het weer, vooral in de middag ook buien, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB staan geen files. Er wordt geflitst op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal.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 What if hear the birds sing It's society's giving me everything will be okay Sometimes when I wake up and I'm wondering How my life would have been if I didn't sing I get a little stressed out every now and then The problems come and problems go when I'm around here Blessed in the morning, blessed in the all of my heart.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 ZFM. I've been watching you from afar for as long as I can remember. You're all a real man can need and never ask for. This is love. This is more than a crush. Yeah. It was the ruckers. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. Someone skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many, and I be looking out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. make call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled into an ocean of love we both fell swimming in the timeless currents of pure bliss fantasies interchanging with each kiss undying passion unites our souls together we swim until the point of no control but it's a fantasy it won't come true we never even spoke and your man sway love you so I'ma keep all these feelings inside keep my dreams alive until the right time Yeah.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 Binnen de coalitie groeit de onenigheid over de verhoging van de maximumsnelheid op een groot aantal snelwegen. 20% van de snelwegen is niet veilig genoeg en moet worden aangepast om 130 te kunnen rijden. Het CDA wil daar geen extra geld aan uitgeven. Minister Schultz van Hagen heeft de steun van het CDA nodig, anders is er geen Kamermeerderheid. De Partij voor de Dieren komt met een nieuw wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. In de Eerste Kamer is geen meerderheid voor het huidige voorstel. Volgens fractievoorzitter Tieme blijft de strekking gelijk, alleen komen er wat aanpassingen in de uitvoerbaarheid van het plan. In het oosten van India zijn zeker 80 mensen overleden na het drinken van vergiftigde alcohol. Zeker 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. In India vallen vaker doden doordat illegale drankstokerijen het niet erg nauw nemen met de ingrediënten. Vaak worden chemische stoffen toegevoegd. De Indiaanse politie heeft vier mannen gearresteerd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omstreden defensiewet aangenomen. In de wet staat dat mensen die in Amerika worden verdacht van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda door militairen mogen worden vastgehouden. Nu gebeurt dat nog door justitie. De Senaat moet nog akkoord gaan met het voorstel. Na Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch de status van de Rabobank verlaagd. De afwaardering is vooral het gevolg van de crisis. Volgens Fitch zijn de kapitaalpositie en de bedrijfsresultaten van de Rabobank in orde. Vier andere Europese banken hebben ook een lagere krediet.